Robert Baltus met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer vindt met bezuinigingen en lastenverzwaringen voor 2014 visieloos. De maatregelen die moeten leiden tot 4,5 miljard extra ombuigingen werden vanmiddag in grote lijnen bekend. Coalitiepartijen VVD en PvdA zoeken in de Kamer naar steun voor de extra bezuinigingen. Die zijn nodig om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te krijgen. Daarnaast moet het kabinet met werkgevers en werknemers tot een sociaal akkoord komen. Paus Benedictus is afgetreden. De dagelijkse leiding van het Vaticaan is overgedragen aan kardinaal-kamerheer Bertone. De Zwitserse garde, die de paus beschermt, heeft zich teruggetrokken in de kazerne totdat er een nieuwe paus is. Ook op Twitter is de paus weg. Zijn tweets als @pontifex zijn verwijderd en als archief ondergebracht op een internetpagina van het Vaticaan. De provincie Groningen moet binnen vier jaar terug naar zes gemeenten. Dat is het advies van een commissie die is ingesteld door de provincie en de gemeenten zelf. Groningen telt nu nog 23 gemeenten. De commissie vindt dat te veel om de sociaal-economische en maatschappelijke problemen aan te pakken. Groningen heeft relatief veel jonge werklozen en ze verdienen vaak minder dan het landelijk gemiddelde. Als het advies wordt overgenomen moet de herindeling uiterlijk eind 2017 plaatsvinden. De verloven van alle agenten van de nationale politie zijn ingetrokken voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. Agenten uit het hele land zijn nodig om het korps in Amsterdam te ondersteunen. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan zei gisteren dat hij zeker 800.000 bezoekers verwacht op 30 april. Het Franse leger blijft nog zeker vier maanden actief in Mali. Drie Franse diplomaten hebben dat anoniem gezegd tegen het Amerikaanse persbureau AP. De Fransen vertrekken op zijn vroegst in juli. Tot nog toe zei de Franse regering dat de troepenmacht van 4000 militairen vanaf maart op afgebouwd zal worden. Het weer, vannacht koelt het af tot het vriespunt en er kan wat motregen vallen.